Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een softwarefout in een computernetwerk van Defensie was de boosdoener... die gisteren onder meer Eindhoven Airport platlegde. De minister van Defensie gaat er niet vanuit dat iemand de boel probeerde te hacken. Deze veiligheidsexpert denkt ook van niet, maar heeft wel kritiek. Het is helemaal niet, niet gek in dit soort systemen dat er een menselijke fout is die iets stuk maakt. Wat echt opvallend is aan deze zaak, want dat zie je niet zo vaak... dat zo'n storing zo lang duurt om op te lossen. Want de problemen bij onder meer hulpdiensten, verschillende ministeries en DigiD... begonnen eergisteravond al. Aan het einde van gistermiddag werkten de meeste systemen weer. In Helmond in Brabant is een meisje van anderhalf uit een raam gevallen en zwaar gewond geraakt. Volgens de politie logeerde het meisje bij haar oma en viel ze van de derde verdieping. Het gebeurde op de markt in het centrum waar veel mensen op terrassen het zagen gebeuren. Een zware orkaan is aan land gekomen in Japan. Er zijn tientallen gewonden gevallen en er worden ook mensen vermist. Japanse weerdiensten verwachten dat er de komende twee dagen meer dan een meter regen gaat vallen. Terwijl neerslag normaal gesproken in millimeters wordt aangegeven. Tienduizenden mensen hebben het advies gekregen om hun huis uit te gaan. En dit promopraatje van autobedrijf Ford over diversiteit kan de prullenbak in. At Ford, we not only celebrate diversity, we embrace it because it makes us a better, a stronger and a more robust company. Diversity and inclusion isn't just the right thing to do is the way to do things right. Ja, de Amerikaanse autobouwer gaat zijn diversiteitsbeleid aanpassen. Het bedrijf stapt uit een programma dat in de gaten houdt hoe LHBTI'ers worden behandeld op de werkvloer. Ze zullen ook geen evenementen meer sponsoren die in het teken staan van diversiteit. Ford is niet het enige bedrijf dat zulke stappen zet. Het Amerikaanse bedrijfsleven krijgt flinke kritiek van conservatieve activisten en politici. Een mensenrechtenorganisatie zegt dat Ford zwicht voor internettrollen. Het weer nog, behoorlijke verschillen vandaag. In het oosten veel zon en bijna 30 graden. Aan de kust zijn er meer wolken en daar is het ook een stuk frisser. Vanmiddag rond de 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de werkzaamheden aan de ringweg A10 staat er file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer.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 als er ook Nederlandse F-16's worden ingezet in Rusland. De hoogste militair van ons land noemt de Oekraïense aanval op Russisch grondgebied... op praktisch gebied briljant. In het zuiden van Japan is de zeer krachtige orkaan Shan-Shan aan land gekomen. Door de hevige wind zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zijn er mensen vermist. De verwachting is dat de orkaan langzaam naar het noorden van Japan trekt. De Spaanse politie heeft in de stad Tortosa een voortvluchtige man opgepakt... die in Nederland is veroordeeld voor het seksueel misbruik van een minderjarige. Misbruik was in 2020 en hij dook onder in Spanje na zijn veroordeling. Het weer, eerst flink wat zon, alleen in het westen wat bewolking... tot 23 tot 29 graden. You are really be the voice of doom. He said that we were.